Zes uur. Dit is met het NOS Journaal. De gemeente Vlachtwedde heeft gisteren met de ontruiming van het tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers in Ter Apel een te zwaar middel ingezet. Dat stelt de rechter in een kort geding dat was aangespannen tegen de ontruiming. Volgens de gemeente Vlachtwedde was de ontruiming nodig omdat de situatie rond het kamp onveilig zou zijn. Maar volgens de rechter waren er ook andere mogelijkheden om de veiligheid te waarborgen. De Brabantse woningcorporatie Laurentius is vermoedelijk miljoenen euro's kwijt door oplichting en fraude van de eigen directeur. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Vijf mensen worden verdacht van oplichting en witwassen onder de directeur van de woningcorporatie. Hij zou betrokken zijn bij omstreden vastgoedtransacties waarvan hij zelf ook zou hebben geprofileerd. GroenLinks-kandidaatlijsttrekker Dibi vindt dat er sinds het besluit over de missie naar Kunduz een onveilig gevoel heerst in de fractie. Hij zegt dit in een dubbel interview met fractieleider Sap in NRC Handelsblad. De twee verschillen verder van mening over het vijfpartijenakkoord. Dibi vindt dat het niet wezenlijk verschilt van het katshuisakkoord, terwijl het volgens Sap totaal anders is. Anders Breivik gaat niet in hoger beroep tegen een veroordeling als hij toerekeningsvatbaar wordt verklaard. Hij heeft al bekend dat hij schuldig is aan de bomaanslag in Oslo en het bloedbad op Utøya. Twee psychiatrische rapporten kwamen tot een tegenovergestelde conclusie. Als de rechtbank Breivik toerekeningsvatbaar acht kan hij 21 jaar cel krijgen. Het proces tegen Radko Mladic gaat eind juni verder. Dat heeft het Joegoslavië-tribunaal bekendgemaakt. Dan wordt de eerste getuige opgeroepen. Die zou eigenlijk volgende week al moeten verschijnen, maar na fouten van de aanklagers werd de zaak voor onbepaalde tijd geschorst. Mladic wordt onder meer beschuldigd van genocide na de val van Srebrenica. Het weer, het is helder en droog. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 11 graden. Morgen wordt het met 22 graden minder warm dan vandaag. En er staat een stevige noordoostenwind. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een vrij drukke avondspits, vooral rond Utrecht. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Maarsen en Nieuwegein. 6 kilometer na een ongeluk, maar de rijstroken zijn daar weer vrij. A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Driebergen 14. Richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden 13 door een ongeluk. A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en knooppunt Kleinpolderplein 10. A15 vanuit Europoort tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 9. Verderop richting Gorkum bij Papendrecht 6. A15 richting Europoort bij rotterdam Sjaardo 6.